Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne en de VS lijken het eens te zijn over het gebruik van Oekraïnse grondstoffen, melden internationale media. De overeenkomst zou morgen door Kiev worden getekend. Aanvankelijk eiste de VS het recht op exploitatie van Oekraïnse olie, gas en zeldzame grondstoffen met een gezamenlijke waarde van 500 miljard dollar. Voor Oekraïne was dat onaanvaardbaar. De VS zou die eis hebben laten vallen. President Zelensky zei eerder dat hij zou tekenen als hij van de Amerikanen veiligheidsgaranties zou krijgen. Maar in de overeenkomst zou daar niets over terug te vinden zijn. Het Verenigd Koninkrijk verhoogt de defensieuitgaven... nu militaire steun van Amerika niet langer vanzelfsprekend is. Premier Starmer wil het defensiebudget stapsgewijs verhogen... naar 3% van het bruto nationaal product. Hij wil bezuinigen op ontwikkelingshulp. Starmer reist binnenkort naar Washington voor overleg met president Trump. Vandaag ging EU-buitenlandchef Callas naar het Witte Huis. <clears throat> Pardon, en eerder de Franse president Macron. De Europese leiders willen eenheid uitstralen gezien de ontwikkelingen rond Oekraïne. Donderdag is er in Brussel een extra EU-top over Oekraïne en over defensie. In Amsterdam is de februaristaking van 1941 herdacht. Dat was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter. Aanleiding voor de staking op 25 en 26 februari was een razzia in de stad... waarbij 389 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd.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 Als je van dit nummertje wat je net hoorde niet vrolijk wordt, nou dan weet ik het ook niet meer. Esqueleto van Diego Rivera. Een van de mannen met het mooiste tenorsaxgeluid van dit eh, moment. De Amerikaanse Mexicaan Diego Rivera. Hij eh, bracht de afgelopen jaren fantastische platen uit. Zo ook nu weer met zijn eh, allerlaatste album Ofrenda. Eh, uitgebracht op dat Positone label dat ik wel vaker gememoreerd heb. En daarbij wordt hij onder meer bijgestaan door Terrell Stafford op trompet... Art Hirahara op piano en Boris Koslov op bas... Please. Charette is een eh, veelgevraagd organist. Speelt mee op, eh, veel mee op andermans platen. Maar heeft ook zijn eh, eigen band. En zo af en toe brengt hij dus eh, als bandleden platen uit. En onlangs deed hij dat met het album You Don't Know Jack. Een eh, hommage aan brother Jack McDuff, de gevierde organist en bandleider... die vooral in de jaren 60 successen behaalde met zijn soul jazz. Daar hoorde je een nummertje van de titelnummer, You Don't Know Jack. En met eh, Corey Weeds op uh, tenorsax en Dave Sicula op gitaar. You've apologized for putting me down. You've apologized for telling me lies. You've apologized for fooling around. And the quality of your alibis. And I'm happy to forgive and forget. Even though a little part of me died. If you can give me back the water and salt for all the tears I cried. You say that you regret the heartache and pain. You say you never meant to string me along. You say that you would never do it again. You simply hate the fact that you did me wrong. And I'd be willing to be noble and kind. Put all my little apprehensions aside. If you can give me back the water and salt for all the tears I cried Water and salt, water and salt, water and salt Water and salt, water and salt, water and salt splash of clam chowder. Can you give me back the sleepless nights? Can you give me back my broken dreams? Can you give me back my human rights? Can you give me back my self-esteem? I'd be amenable to live and let live. And I could possibly swallow my pride. If you can give me back the water and salt for all the tears I cried Can you give me back the water and salt for all the tears I cried Water and salt saucer of cider I'd be amenable to live and let live And I could possibly swallow my pride If you can give me back the water and salt For all the tears I cried Can you give me back the water and salt For all the tears Claire Martin. De Engelse jazzzangeres. Ik liet haar al eens aan bod komen in een van mijn eh, eerdere uitzendingen dit jaar. Haar meest recente album van eh, afgelopen jaar, Almost In Your Arms... zit weer vol groovy songs en meezingers. Zoals deze Water and Souls, eh, Salt. Ehm, Almost In Your Arms, het album van Claire Martin. Eh, over vocalisten eh, gesproken. Dat geeft me nog een keer de kans om eh, de, jullie aandacht te vestigen... op het feit dat er nog twintig kaartjes zijn... voor het concert van Wiepke Bonnet, zangviool... en haar garçons met eau de chansons. Interpretaties van Franse, bekende Franse chansons in Jazz in Zandvoort in het Nieuw Unicum. Ga naar het, de website jazzinzandvoort.nl. Er zijn nog zo'n twintig kaarten beschikbaar. Eh, gaan we snel door met eh, weer een, eh, ja, een plaat die vers van de pers is. Ga maar luisteren. Jazz. project van het Positone label... waarbij heen Jazz jazzpioniers in het zonnetje worden gezet. Het eh, eerste album van dit ensemble was eh, gewijd aan de composities van Mingus... het tweede aan eh, Duke Pearson en het allernieuwste aan trompetist Freddie Herbert. Dat was het eerste nummer wat je hoorde, Soul Search. En het bijzondere is op dat, is op dat album, dit album Force and Grace van dus Blue Moods... geen trompetist te vinden is. De trompet de trompetpartijen van die uh, Hubbard worden gespeeld door de net geroemde saxofonist Diego eh, Rivera. Daarnaast is er nog de funky pianist John Davis, bassist Boris Koslov, daar is hij weer, en de drummer Vini Sperazza. Deze reeks eh, albums van dat ensemble Blue Moods is echt de moeite waard om te verzamelen. Ehm, en het album, wat ik net zei, Force and Grace, het allerlaatste album, net uitgekomen. En dat werd gevolgd door nog een, lek, lekker eh, soulvol vet eh, nummer van het overheerlijke album The Tables Will Turn van eh, drummer Brandon Sanders. Dan hoorde je het titelnummer van The Tables Will Turn met onder meer Warren Wolf op vibrafoon. We blijven even in de, in de lekkere soul hangen. FM Jazz Top 2025 Cover Up An Open Parting. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day feel tired. Before the day I met you, met you life was so unkind. Natural Woman. Voornamelijk bekend geworden in de versie van Aretha Franklin. En eh, in die versie ook te vinden in de NPO Top 2000. Maar hier vertolkt door Eugenie eh, Jones. Van haar nieuwste album dat dus ook al in het eerste uur eh, voorbij kwam. te vinden op plek 847 in die roemruchte ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up hitparade. Jazzy covers van songs uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Nederlandse saxofonist eh, Loek van den Berg brak een paar jaar geleden door met zijn eh, debuutalbum Wayfarer... dat eh, veellovende kritieken kreeg. De opvolger ligt eh, net op de planken. Seafarer, een waardig vervolg vol met lyrische, enerverende songs... die sterk in die eh, jazz-traditie zijn geworteld... maar een hele moderne vibe en zelfs een eh, wat poppy uitstraling hebben. Een heel fraai album dus. Um, indie spelen naast Luke van den Berg op saxofoon... Willem Romers op drums, Azeo Friesacher op piano... Cassius Coat, contrabas en Nathan Surquin op trombone. Seafarer, Luke Loek van den Berg. Eh, we hebben het geluk voor eh, dat we nog meer nieuwe albums eh, te horen krijgen hier bij ZFM Jazz. Luister maar. New release. van dit moment, Sullivan Fortner. Vooral eh, actief als begeleider van de zangeres Cecile McLaurin Salvant, Maar inmiddels ook op eh, eigen benen staat als bandleider. Southern Nights, oorspronkelijk van de hand van die eh, andere machtige pianiste uit New Orleans. Alan Toussaint. In een hemelse, meeslepende interpretatie van het gelijknamige album van Sullivan Fortner. Net uitgekomen, stevige aanrader. En Fortner is deze week te beluisteren in het eh, Bimhuis in Amsterdam. Nog meer vrolijke klanken van een andere pianist, een Britse pianist, Joe Tatten. Eh, van een plaat van een aantal jaar geleden, Big Fish. Dat is een van de meest vrolijke platen van de afgelopen vijf jaar, denk ik. We are still here, Joe Tatten. ZFM Jazz. de organist Joe Tatten. We're still here. Lekker groovy. Nou, ik ben niet zo lang meer hier in de studio. Nog een minuut of tien. We zitten alweer helaas aan het einde van deze twee uur ZFM Jazz. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer. Eh, ook nogmaals, eh, kijk even op jazzinzandvoort.nl als je naar het concert wil van Wiepke Bonnet op eh, zondag 9 maart. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. Um, nog meer vrolijke klanken van eh, Carmen Souza, de Kaapverdische zangeres... die ja, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse invloeden verbindt met jazz blues. En dat levert eh, een eh, fraai album op, net uitgekomen, opnieuw. vers van de pers. Porte Dingle heet het album Carmen Souza. En het nummertje heet Bajou Mandadu. fraai nummertje van een vrije album. Carmen Sousa, Portingle heet het album. We zitten echt aan het eh, einde. De playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan. Ook op de Facebookpage van ZFM Jazz. Eh, daar staat trouwens ook al op die mijngroeven.nl de uitzending van vorige week, de special gewijd aan eh, ZFM Jazz, eh, Planet Earth, aflevering 3, Deep Waters. Eh, die is echt de moeite waard om terug te luisteren, denk ik. We gaan eruit met een nummer van Peter Sumora van zijn laatste album High Life, de in Nederland Rotterdam woonachtige Ghanese. Trompetist Peter Sumora met op vocale Blay Amboli. Chop Chop bye Tabé. West Africa, introducing it to the world. The time is now. much, oh. Your stomach go belly full, oh. When you belly full too much, oh, it go pain. The people you see going up are the same people you see coming down. People you see going up, my brother, they are the same people you see coming down. proud. when you chop too much, your stomach go belly full. I say when you belly full too much, it go pain. chop you too much, oh. Your stomach go belleful, oh. And when you belly full too much, oh, it go pain you.